De bus vloog vanochtend ten noorden van Corona bij een afslag uit de bocht. In de bus zaten zeker 53 leerlingen en docenten van het Canisius College in Nijmegen. De ouders van de leerlingen zijn op de school opgevangen. Andere leerlingen van de school die op reis zijn komen terug. Dirk Scheriga heeft op een persconferentie hard uitgehaald naar minister Bos en de Nederlandse Bank. We zijn niet failliet gegaan, maar we zijn kapot gemaakt, zei de eigenaar van de DSB-bank. Volgens hem is een bank terechtgekomen in een horrorscenario dat zijn weerga niet kent. Scheringa wil dat er een parlementaire enquête komt naar het faillissement van DSB. Bouw- en spoorbedrijf Structon schrapt 350 banen. Een bedrijf dat onder meer zorgt voor de veiligheidssystemen bij het spoor... heeft last van de lage prijzen in de spoormarkt. Verder zijn er volgens Structon maar weinig vernieuwingsprojecten op en langs het spoor. Bij Structon werken in Nederland nu nog 2400 mensen. In Iran heeft de revolutionaire garde een vernietigend antwoord aangekondigd op de aanslag van gisteren. Daarbij kwamen zes hoge officieren om het leven. In totaal werden 42 mensen gedood toen een zelfmoordenaar toesloeg op een bijeenkomst van officieren en stamoudsten. De aanslag was in de grensregio met Pakistan. Dat land wijst suggesties van de hand dat de daders hulp hebben gehad van Pakistan. De bouwwerkgevers creëren samen met de gemeenten duizend extra leerwerk- en stageplekken voor jongeren die werkloos zijn of het dreigen te worden. Gemeenten geven subsidie en zullen bij bouwprojecten eisen dat er ook leerlingen worden ingezet. Zo moet voorkomen worden dat jongeren nu zonder stageplaats of werk komen te zitten.